8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal gaan. De politie besloot vorig jaar om ruim 3000 medewerkers te controleren... omdat zij een andere functie kregen. Het screenen van politiemensen staat extra in de aandacht... door de zaken rond politiemol Mark M., die vandaag weer voor de rechter komt. M. lekte informatie uit ruim 100 onderzoeken aan criminelen. Er zijn flink meer mensen officieel van geslacht veranderd... sinds de invoering van de transgenderwet in 2014... Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren het er in 2015 770. In de acht jaar daarvoor waren het er in totaal 80. Sinds de transgenderwet van kracht is kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas te komen. Het Parijse treinstation Gare du Nord is uren ontruimd geweest. De politie zou op zoek zijn geweest naar drie mannen. Die zouden in een TGV hebben gezeten. Het station ging om 11 uur gisteravond dicht. Iedereen moest naar buiten en de TGV werd ontruimd. Frankrijk zou vorige week door een ander land zijn gewaarschuwd voor de drie verdachten. Rond twee uur vannacht was de operatie in Gare du Nord afgelopen. Voor zover bekend is niemand aangehouden. In de Amerikaanse stad Phoenix is een man van 23 opgepakt... die verdacht wordt van een reeks moorden. De afgelopen twee jaar werden in totaal negen mensen doodgeschoten nadat ze in het donker waren achtervolgd. Er was geen verband tussen de slachtoffers. De politie tastte lang in het duister. De zaak raakte vorige maand in een stroomversnelling... toen de 23-jarige verdachte werd opgepakt voor de moord op de vriend van zijn moeder. Het weer dan nog. De dag begint overal tamelijk zonnig. In de middag komen er vooral in het noorden meer wolken. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is het ook nog fris met geregeld zon. Vanaf donderdag wordt het warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Hoevelaken en Eembrugge 5 kilometer file. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Iperenburg en Dorp 5 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en knooppunt Muidenberg 10 kilometer. De weg is weer vrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven 2 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost 7 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt plein. 4 4 kilometer file. 7 kilometer op de A28 Utrecht-Amersfoort door een ongeluk bij Soesterberg.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 And the drugs he had in him, he confessed it. They the youth in this country. and a Drug abuse is a dangerous thing. the drugs and stop the violence. In a decent time, me have to abuse the drugs. Listen what I say, hey, I'm a part of you. people do the right thing. That's why John just sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low.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 Hip hop, reggae, soul, funk and blues. Wife crack in the morning, crack in the evening, crack in the night. Chinin and no shit, don't give no shit, don't give no shit, shit. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit. Me no want it. Don't give no crack, don't give no crack, don't give no crack, crack. Ja, een kwart eeuw geleden was dit een echt een grote hit voor uh, Dr. Alban. Het is No Coke. Uh, daarvoor had hij het hitje met Hello Africa. Dat was zijn debuutsingle. En daarachter kwam die grote hit It's My Life. En dat is toch wel echt de artiest van begin jaren 90. Dr. Alban opent het uh, nieuw programma van deze 7 eh, mei 2017. Zandvoort op zondag tot aan 5 uur eh, vandaag. En we hebben allemaal prachtige dingen voor je in petto. Wat dacht je van de Rackathon.nu plaat om half 4? Die is weer zorgvuldig uitgekozen door niemand minder dan Maarten Vrijen. Ben je al benieuwd? Ga dan naar www.rackathon.nu. Uh, ehm, eh, we volgen natuurlijk ook de ontknoping van de eredivisie... want we hebben een vol programma zo meteen om half drie. De kampioenswedstrijd, je hebt het al de hele dag gehoord. Excelsior tegen Feyenoord, maar ook Ajax, Go Eagles... FC Groningen tegen PSV, FC Utrecht, Vitesse... Heracles Almelo tegen ADO Den Haag, NEC, AZ, PEC Zwolle tegen Heerenveen... En Rode JC Willem 2 en Sparta Rotterdam FC Twente zijn de wedstrijden van vandaag. En natuurlijk volgen we de derde etappe van de Giro d'Italia. En hij is er ook weer. Wie hebben het over? Nou, Lex van de horen doet weer aan weersverwachtingen. Nou, dat is even om uh, blij over te zijn. Hij is er gewoon. En dat is al meteen om half drie. Tot aan vijf uur muziek en informatie dus. En leuke muziek. Doen we nu met Cool and the Gang Straight Ahead. bottom, but you always saw the light. And now you're ready for your journey. One direction, reaching high. to the feeling of the spirit always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. Let us try. rising as you climb.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 Want Jolien Door heeft de ronde van Chongming Island op haar naam gebracht. De Belgische renster van Wiggle High Five. Want naar de tweede ook de derde etappe in de driedaagse Chinese rittenkoers. Door die eh, verwees net als zaterdag Kirsten Wild naar de tweede plaats. De renster van Silsane ehm, Pro Cycling... die op vrijdag wel de eerste etappe wist te winnen... ging al vroeg de sprint aan... maar was niet opgewassen tegen de Belgische. Vlak daarvoor had Valentina Scandolara nog geprobeerd een sprint te voorkomen... maar een haar vluchtpoging mislukte. Fordor, die vorige maand nog goud en brons won bij het eh, WK baanwielrennen in Hongkong... is het de eerste zege in een meerdaagse koers die meetelt, eh, meetelt in de World Tour. Wild ging in 2014 en 2015 nog met de eindzege aan de haal. En ditmaal moest ze in met de tweede plaats eh, genoegen nemen. Australische Chloe Hosking van uh, Ale Cipollini, de winnares van vorig jaar, zij weer derde. Bol Den Schneider heeft in de Moto3-klasse bij de grote prijs van Spanje... zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. De Nederlandse motorcoureur finisht in Geres als elfde. Dan Schneider was als 24e eh, gestart. De zege ging naar de 17-jarige Aaron Canet. De Spanjaard won nog niet eerder een eh, race in de Moto 3. Romano Vanetta, eh, Van, Vanatti, sorry moet ik het wel goed uitspreken... uit Italië eindigde als tweede voor de Spanjaard Juan Mir. En meer behoudt na vier races de leiding in de WK-stand met 74 punten. Vanati, die eh, is eh, tweede met 65 punten. En Jorge Martin uit eh, Spanje staat derde met 59 punten. Ben Schneider pakte vijf punten en bezet u de 22e plaats. De vijfde race van het seizoen is over twee weken op Le Mans in La France. Dan gaan we even basketballen, want Golden State Warriors... die heeft toch een overwinning nodig om in de playoffs van de NBA... de finale van de Western Conference te bereiken de ploeg uit Oakland won ook het eh, derde duel van de Best of Seven serie met eh, Utah Jazz. Ze wonnen met 102-91. Golden State die boekte in Salt Lake City zijn zevende overwinning op rij in de playoffs... en won 22 van de laatste 23 wedstrijden. De laatste nederlaag was op 10 april uitgerekend tegen Utah Jazz. De Warriors kennen een moeizame start, maar namen vanaf het derde kwart het heft stevig in handen. Kevin Durant was goed voor 38 punten en 3 rebounds. Stephen Curry die voegde daar nog 23 punten aan toe. En bij Golden State ontbrak coach Steve Kerr wegens rugproblemen. Het is onduidelijk wanneer hij weer terug kan keren op de bank. Goed, tot zover de sport. Zometeen om half drie begint het garage op de velden voor de Eredivisie. En natuurlijk meteopagina.nl. Lex van Horren is gewoon weer terug. baby de, de zussen van Tony Braxton. En die gingen toen samen toch maar even verder. Tamar, Trina en Tolwanda Braxton deden een eh, koffertje van Diana Ross. En eh, de Bos werd een hele grote hit. Daarvoor AHA, The Sun Always Shine On TV. En trouwens hebben iemand vandaag eh, in op Woudenstein. Ja, ik blijf het gewoon lekker Woudenstein noemen. John Lemmens die gaat voor ons Excelsior tegen Feyenoord verslaan. Dus dat wordt gigantisch interessant. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, het is eh, een tijd geleden, maar hij is er weer. Lex van de Horen, dus het belooft gewoon weer eh, vanaf nu mooi weer te worden. Het weersverwachting eh, voor, eh, voor overdag in de regio Zandvoort is nu 12,6 hier in Zandvoort. Vandaag meest bewolkt, matige noordelijke wind met een maximum van rond eh, de 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden in de middagzon, matige noordoostenwind met een maximum van 13 graden. Dinsdag veel zon, matige noordoostenwind en 12 graden. En de, de vooruitzichten zijn na het weekende eerst vrij fris en aan het eind van de week, ja ja, daar zijn ze, oplopende temperaturen. Wat zegt u daar? Oplopende temperaturen ja, die komen eraan. Waarschijnlijk eh, aan het eind van de week gewoon een graadje of 20 hier in Zandvoort. Dus dat zijn goede berichten. Meer informatie over het weer, www.meteopagina.nl. Dat is de website van uh, onze internet- of en weergoeroe <laughs> Lex voor de Horen. En wil je trouwens op ons nemen het zeewater van Zandvoort? Dat is nog vrij koud, 12 graden. you Eh, de letter die eh, voorbij komt eh, hier bij CFM Zandvoort. Daarvoor Crowded House Weather With You. We hebben een verstokte Feyenoord-fan in ons midden. Dat is John Lemmens. Sean, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent in Rotterdam op dit ogenblik. Waar ongeveer? Ja, wij zitten op 100 meter van het Excelsior-stadion in een hele grote hal. Waar we de beelden natuurlijk rechtstreeks kijken. Nu even de beelden dichtgeven omdat uh, Excelsior even gevaarlijk is. Maar gelukkig eh, liep het goed af. Eh, we zitten met een 600.000 eh, mensen in een grote hal. En met een heel groot scherm. Ja, meerdere schermen, maar één heel groot scherm. En we zitten die wedstrijd bekijken die ja, op 100 meter van de afstand gespeeld wordt. En we zijn uit Zandvoort met een, een elftal super Feyenoord supporters hierheen gegaan vanochtend al vroeg om 9 uur te de trein. Dus nou ja, je hoort de serie. Het is, eh, het is fantastisch gewoon. Is het een beetje ook een warm bad, eh, de, wat je daar voelt? Allemaal Feyenoord-fans? Ja, ja, eh, vanochtend ook. Uh, wel bij zichzelf in het stadion, maar bij de Feyenoord uh, wel En hier ook. Ja, het is, 999, wat? 100% Feyenoord-fans natuurlijk. Die, die proberen een goede sfeer te creëren. En, maar nee, het is een fantastische serie. Oké. Hey John, hou ons op de hoogte van eh, de, verwikking in de wedstrijd. En eh, we spreken je zo meteen wel weer. Oké. Okay, Dankjewel. Hoi. Oké, doei doei. Dat was uh, John Lemmens. Hij verslaat voor ons speciaal op deze zondag. Excelsior tegen Feyenoord, de kampioenswedstrijd. Na 18 jaar kan, kan Feyenoord weer kampioen worden. We gaan weer verder met muziek. Doen we met Nickers, zo met de Riddle. Hier bij ZFM. The rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing eyeliner on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall hears it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changed. things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all she records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Oh, mooi nummer is dit. Suzanne Veke, Marlene on the Wall was haar uh, eh, debuut uh, single in 1985. En daarvoor Nick Kershaw met The Riddle voor Zandvoort en de regio. Er is inmiddels wel gescoord in op de velden. Het is eh, 1-0 tussen Heracles en ADO. En ehm, FC Groningen tegen PSV is ook 1-0. Want Mimoun Mahi scoorde na 11 minuten met linksbinnen. En nog steeds eh, staat het 0-0 bij Excelsior tegen Feyenoord. En uh, Excelsior verstopt zich niet. Dat hadden we al gehoord van eh, John Lemmens. Goed, even wat Zandvoorts nieuws. Want eh, vanaf afgelopen vrijdag tot en met 11 juni... is in het Zandvoorts Museum de expositie Circus het Zandvoort te bewonderen. Het circus is al anderhalve eeuw de meest pure vorm van entertainment. Pas sinds enkele jaren is circus onderdeel van het Nationaal Cultureel Erfgoed. Aan de hand van voorwerpen, affiches, kleding, foto's en uitgebreide informatie krijg je als bezoeker een eh, compleet beeld van het ontstaan en ontwikkeling van het circus. Circus en Zandvoort. Waarom deze expositie juist in Zandvoort? Zandvoort heeft namelijk een rijke circushistorie. Zo opende anno 1903 in Zandvoort aan de Dr. Johan G. Metzgerstraat... een heus circusgebouw haar poorten. Het Olympia Palace was het eh, carré van Zandvoort... want het hebben van een vast circusgebouw... paste perfect bij de overgang van een vissersdorp... naar een mondaine badplaats. Op 4 eh, augustus 1921 brandde brandt het gebouw helaas af. Jammer, want wie weet hadden we anders nu nog, net als Scheveningen, een circustheater gehad. De band tussen circus, circussen en Zandvoort is gebleven. Want zo opereerde Circus Rigolo vanuit Zandvoort... en het staatscircus van Moskou, Holiday... was regelmatig op het circuitterrein te vinden. Het is dus hoog tijd voor een expositie... waarin de geschiedenis van deze boeiende cultuurvorm... in de schijnwerpers gezet wordt. Het, eh, de Nederlandse circusfotograaf Piet Hein Oud... heeft een deel van zijn uitgebreide circuscollectie uitgeleend aan het eh, museum. Het museum is geopend van woensdag tot met zondag van 1 tot 5 uur. En jeugd tot 18 heeft gratis toegang. Volwassenen die betalen slechts 3 euro. iedere bezoeker krijgt het entreegeld terug in de vorm van een kortingsbond van 3 euro voor Magic Circus. Dat is het eh, Amsterdamse Stadscircus dat in augustus in Zandvoort te zien zal zijn heb jij morgen wat te doen. Want eh, morgen eh, is er ook eh, tijdens de kick-off van buurtsportvereniging Zo Zandvoort. en daar kun je kennis maken met de sporten die Sportservice Heemstede Zandvoort... met verschillende partners gaat aanbieden de komende tijd. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert in samenwerking met de partners... op maandag 8 mei, dus dat is morgen, van half 4 tot half 6... de kick-off van de buurtsportvereniging op het speelplein aan de Flemmingstraat. De BSV is opgezet door Sportservice Heemstede Zandvoort... in samenwerking met turnvereniging OSS, Quattro BT, Surfschool First Wave en Stichting Pluspunt eh, voor de gemeente Zandvoort. De BSV richt zich voornamelijk op sportactiviteiten in Zandvoort-Noord. En met de BSV wordt de jeugd meer betrokken bij de buurt. Zo kunnen ze meer sporten en bewegen... maar ook helpen met sportactiviteiten organiseren met elkaar. De activiteiten die Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert met de BSV... gaan plaatsvinden tijdens eh, en na de schooltijd... en zullen vaak gratis aangeboden worden. BSV Zo Zandvoort wil zo veel mogelijk inwoners uit Zandvoort-Noord in beweging krijgen. Morgenmiddag kunnen de aanwezigen kennis maken met jongerenwerker Rens... en buurtsportcoach Christopher. daarnaast vinden er ook verschillende beweegactiviteiten plaats... zoals pannavoetbal, longboarden, basketballen en een bootcamp. De jongeren van 10 tot 17 jaar, maar juist ook ouders... zijn hartelijk welkom eh, om de kick-off bij te wonen... op het speelplein aan de Flemmingstraat. Tussen eh, morgen dus ben je van de harte welkom... En daar is het weer. De toegang is gratis. Wij gaan verder met muziek. Muziek van Texas. Need to run the LSI, the three reasons why I carry on. And my mind's too strong, so hold on. Know that this is the one I need your love. But no stress and no fuss. LSI is the bond between us. And I like it like that without any pretense. I need your love. Sexual intelligence. My LSI is all that you require. was dit een uh, grote hitjaar. a Good hadden ze. Move Any Mountains, maar ook deze Last Sex Intelligence van de, de Shaman. En eh, die hoorde je voorbij komen. En daarvoor Texas met Black Eyed Boy. Tot zover het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag. We sluiten af met de plaat uit 1992. America met You Can Do Magic. never believed in things I couldn't see. I said if I can't feel it. How could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it.